artiesten van toen zijn bijna vergeten. Maar er zijn nog mensen die hen een warm hart toedragen. Zo ook Mike Winkelman in zijn programma Vergeten Artiesten. Waar artiesten zoals Lou Bendy, Willy Derby en Louis Davids en vele andere artiesten uit het verleden de eer krijgen die ze verdienen. Kortom, luister naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Lust voor het oor. De zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Vergeten artiesten. E Vergeten artiesten. Dat is die kleine man. Vergeten artiesten. Met Mike Winkelman. Hallo Nederlandse luisteraars, vrienden, landgenoten, waar ook ter wereld. Hier is het internationale programma van het Happy Station. Hallo, hallo, everybody everywhere. Good morning, good afternoon and good evening. It's the Happy Station calling from Hildesheim in Holland. yes, yes, my darling. I'm coming. I'm coming. I'm brewing a nice cup of tea. In your kind company. Cheerio, everyone. Like a nice cup of tea in the morning. Mm. Or to start the day you see. Yes, sir. At the house at 11. Well, my idea of heaven is a nice cup of tea. Of coffee. I like a nice cup of tea with my... Vergeten artiesten met Mike Winkelman. We gaan weer eens zo'n echt gezellig zangetje zingen. Mijn dames en heren. Zet eens even uw oren open, ik zing u een gezellige, vrolijke mop. En als hij daar eenmaal in zit, dan komt hij er niet meer uit. Haha, en hoor, daar gaat hij. She's tall, she's thin, she's terrific. she single thing to do. The night is black and I am blue. That's why I'm whistling in the dark. luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Toen ik een kleine jongen was, toen liep ik vaak met dat komt veel voor, dat een man thuis niet veel zegt. Dat komt omdat hij niets te zeggen heeft. Dat zit vast aan het huwelijk. De man wordt er zwijgzaam in en de vrouw krijgt spreekwoede. Ik praat er nooit van, ik denk er alleen over. Vandaar dat ik een bedachtzaam mens ben. ja, breidt knot na knot, steeds weer een andere juffer. Als er dan een botsing komt, is Peter weg de bumper. Mijn vader zei al in zijn tijd, trouw nooit een vrouw die truitjes breidt. Kon vader makkelijk zeggen, toen waren er nog geen jumpers. Misschien is dat mijn grote vergissing geweest. Cornelia breide altijd al. Maar ik heb toen nog niet geweten dat een jumper hetzelfde is als een truitje. Vandaar dat ik op hetzelfde dode truitjespoor vastgelopen ben. Cornelia en ik hebben kenmerkende verschillen naast onze verschillende inzichten. Dat komt vaak voor bij een man en een vrouw. Vandaar dat ik in de loop der jaren tot de conclusie ben gekomen dat mannen en vrouwen eigenlijk niet bij elkaar passen. Als jongen loop je de meisjes na, nou ja, omdat het zo leuk lijkt en zo licht en vrolijk. Maar na jaren doe je een vreemde ontdekking. Dan merk je dat je op grof wild gejaagd hebt en dat je zelf in de kooi terechtgekomen bent. Als ik zo naar de meisjes kijk, denk ik maar jongen, jongen. Dan had ik soms, je leert het nooit, een minnelied gezongen. Maar waar woon ik met liedjes heen? Ik heb zo'n dik stuk blok aan het been. Naast mij loopt steeds Cornelia. En al haar zorgen deel ik. Maar ik zucht vaak als ik haar zie. Mens, mens, wat ben jij lelijk. Zij breidt, ik denk als ik zo kijk, Mijn oude vader had Een naam die zo rond zal blijven zieren. In iedere rang, in iedere stand, in Holland en in het buitenland, daar kent men Heineken's beroemde bieren. Waarop je op de wereld komt, in Zuid, in Noord of West, daar zegt men man, drink Heineken, dan bier is op verwest. Heineken's bieren, dat is pas je water geschonken, vers van het vat. Heineken's bieren, heerlijk voor de dorst. Op sneek hete dagen en tien graden vorst. Aannemen, ober, kom hier. Bier, bier, bier. de hottentot, die zijn op Heineken verzot. De Engelse man die laat het zich ook ze maken. Ik zag een Griek en een Javaan met tranen in hun ogen staan, tot zelfs een beier in vervoering raken. Men zegt als je niet roken kan, dan ben je ook geen vent. Maar ik zeg u, het is geen man die Heineken niet kent. ze bieren dat is de daar Lekker geschonken, vers van het vaat. Heineken's bieren, heerlijk voor de dorst. Op heet hete dagen en tien graden vorst. Animo, kom hier. Bier, bier, bier. De tijd wordt beter, het wordt goed. De zon die schijnt, beseffen moet. Wat ik u zeg, dat moet u goed onthouden. Maak eens wat pret, zoek je vertier en drink met smaken goed glas bier, want Heineken werd ook voor u gebrouwen. Het is een Nederlands product, geeft vele mensen werk. Het maakt de zieken weer gezond en zwakke mensen sterk. heerlijke borden dorst. Op sneek heet dat me kom hier. Heilige bier. Hele goede dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. Het 16e jaargang alweer. Nou, wat gaat dat toch snel de tijd. U hebt kunnen luisteren naar Avro's Dansorkest onder leiding van Hans Mossel. She's Tall, She's Stennis, She's Terrific. Bert Ambrose in his orchestra, Whistling in the Dark. Peter Pech, Mijn Vader had gelijk in 1938. Piet Muizelaar die bezong het bierlied van Heineken. Hans Boenten zijn orkest Vertig Los. U gaat nu luisteren naar Dick B. Willebrands eh, Winteltrap uit 1943. Eddie Kelly, Washboard Band, Shemming, Shamming, Draaiband. In, in Radio Gibbs Hoyt en Dansmuziek, de titeltune van Waar heb ik dat eerder gehoord uit 1937. Blight Willie Johnson, voor alle bluesfans. Keep the Lamb Trimming and Burning, en eh, de laatste die we daar in dit rijtje gaan draaien, oma Klaas en tante Riek, we gaan naar buiten, waar de vogeltjes fluiten. Nou, we moeten allemaal binnen blijven vanwege de toestanden in de wereld, dus blijf lekker binnen en luisteren naar vergeten artiesten. Elke week weer een lust voor het oor. Veel luisterplezier. Drink een lekker bakje koffie terwijl je luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. baby. Yes, Mama. Now, Mama, want no woman eating out here. Now, Mama had that woman eating out here. Say, I don't care what matter, like I eat my red woman in the house. Mama want that red woman eating out here. Quit that that woman in here, man. Where you can see like flow. What's the matter with you? Yes, yeah. No matter what that white boy playing in here. no matter what that white boy playing in, Say, I don't care what matter, like I play my white boy in your house. No matter what that white boy playing in here. My name, they don't play a thing, man. tomorrow want that tremolo playing here. It's okay with man, I like I play that tremolo anyhow. Man, want that tremolo playing in here, play that thing in there. Yes, yes. Play it to death, man. What's the matter with you? Yeah. truck, that truck, trucking in here. Put that truck around it, man. Come on, I want that truck, trucking in here. Quit that told you. Says you don't care what man or like unto your truck or anyhow. Man, I want that truck, trucking in here. Better stop that truck right here. Yes, man. Play that thing again. Yes. Come on, I don't want no shim shimming in here. I'm gonna have that shiv sham around here. See, I don't care what none of like, oh, my, yeah, anyhow, mama, that shim sham. Freunde tanzt Musik. Steh mal an, stell mal ein, hör mal zu. Denn alle Menschen tanzen heute im Glück voller Schwung, alles jung, ich und Happy your life. Feeling Happy your life. Feeling Happy your life. Feeling oh. See what my God has done. Sister Dawn. Get worried. Sister Dawn. Get worried. Sister Dawn. Get worried, for the work is most done. Trapped in the burning and then a bun, and then a bun. Ooh. Brother, don't get worried. Brother, don't get worried. Brother, don't. Haven't oh, done it. Haven't done it. Ik ben André Visser en oude muziek komt tot leven via Mike Winkelmans Vergeet Artiesten. En die luisteren u elke week via internet. www.vergetenartiesten.nl Elke week een lust voor het oor. verstuiverd vuring zou en zorgerijs het lintje van die oude strooien op. Maar was het met ons niet op wat je goed kon, want als een je moet je aan Waar het jou zo in het ver? stem. Met zegen mogen zitten gaan, wat hebben we dat Ik heb geen zin in het ver hoor, doe staat in het schoen. Papa vertrouwt in die zijn dat niet meer bij dat geval. Hij haalt er steen en geeft ons niemand zal. We gaan naar buiten, waar de boven is buiten. parrot from the shore, so the sang. Bicycle, the the on the gaat luisteren naar Dailos Bela met uh, Aan de Schöne Blauwe Donau 1928. Waar heb ik dat eerder gehoord? Henry Hall en het BBC Dansorkest, de musicos Round and Round. Bob Scholten maakte ervan uh, Mijn Zware Toon speelt saxofoon. Kees Pruis tussen Rotterdam en Hoek voor Holland, een restauratieproject van Gert Hendricks. Ze waren te langzaam, heb ik ze gekregen. En ik mailde naar Gert Hendricks en die heeft ze wat eh, op de juiste toeren gebracht. Met dank Gert, hartstikke bedankt. Ook mijn merendeel van mijn collectie bestaat uit het archief van Gert Hendricks. Daar zat ook in het plaatje Trace heeft een Canadees uit 1945. En de Chestnut Tree uit 1940, die gaat u allebei horen. Radio Melody Boys, 1130 Saturday Night. En de grote Kees Corbijn uit het archief van Roland Vonk. Maar nu hier bij Vergeten Artiesten. één onweersnacht met jou. Met zijn dochter Marleen Corbijn. Vergeten artiesten is er elke week weer. Elke week weer al die vergeten artiesten die niet vergeten mogen worden. Deel het voort, deel het voort. Laat ze voortleven, want deze artiesten verdienen het. Op www.vergetenartiesten.nl en de social media. Laat ze voortleven. luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. heb ik dat eerder gehoord. Liedjes opgenomen door andere artiesten. Het origineel en degene die het opnieuw hebben opgenomen. Dus waar heb ik dat eerder gehoord? slide in words low down. Now this is how the music goes round. I blow through here, the music goes round and around. Whoa, and it comes up here. I push the first valve down, the music goes down and around. Whoa, and it comes up here push the middle valve down. The music goes down around below, below, below. Diddly ho ho ho, listen to the notes come out. I push the other valve down. The music goes round and around. Oh, oh, oh, and it comes out easy. goes round and around. Oh, oh, oh, when it comes up here. I push the slide way out. The music goes round and about. Oh, when it comes up here. I push the slide way down. The music goes down around below, oh, below, oh, below, oh, dilly ho ho ho. Listen to the jazz come out. I make the funniest sound music goes round and around. Oh, oh, oh, oh, oh and it comes out. to Ah. saxofoon. Dat ding is aquaf schel van toon. Hij speelt erop met veel talent, maar zijn genie wordt vreselijk miskend. Hoor toch eens aan, mijn zwagertoon speelt saxofoon. Oh, oh, oh, oh, het gaat door merg en been. Soms speelt hij een duet, samen met de grammofoon. Oh, waar wil hij toch heen? Zijn vingers dansen en springen, ze glijden langs het metaal. Omhoog, omlaag, omhoog, tiglio, het is een ongehoord kabaal. Veel vlugger dan in het begin, haalt hij dan de plaat eindelijk in. Oh, doet de deur dan de buren klagen één voor één. Het is mooi geweest, maar ik ga heen. Voor ieder raam verschijnt de huur, want jong en oud heeft reus nog duur. Música artiesten. Elke week een lust voor het oor met Mike Winkelman. Luister en deel dit programma, zodat de artiesten uit het verleden voor kunnen blijven leven. Kortom, vergeten artiesten. Een lust voor het oor. Woorden houden op waar muziek begint. Vergeten artiesten. Luister en deel dit programma. Laat ze voortleven omdat ze radio kapot is, wat voor de buren nog oh, dat is. De ene zingt van Heidelberg, een ander van den Rijn, de derde van Berlijn en ieder zingt van Wien. Maar ik heb hier een plaats ontdekt waar ik de koning ben, omdat slechts ik alleen dat plekje ken. Tussen Rotterdam en Hoek van Holland ligt een plekje onbekend. Het is daar volle vrij in het eindje, omdat je daar zo heerlijk veilig bent. Tussen Rotterdam en Hoek van Holland ligt voor mij een paradijs. Ik zou plezier vandaag niet willen ruilen voor de genoegen van Parijs. Ja, tussen Rotterdam en Hoek van Holland, daar ligt voor mij een paradijs. Ik zeg voor duizend gulden niet waarop dat plekje is. Dat blijft, ik ben zo vrij, gereserveerd voor mij. Wel wil ik je verraden, met een auto kom je er niet. De weg gaat met een wolkje door het riet. Dus tussen Rotterdam en Hoek van Holland ligt een plekje onbekend. Het is daar volle vrijen in het mandje, omdat je daar zo heerlijk veilig bent. Tussen Rotterdam en Hoek van Holland ligt voor mij een paradijs. Ik zou plezier vandaag niet willen ruilen voor de genoegen van Parijs tussen Rotterdam en hoe van Holland, daar is voor mij een paradijs. Als er soms dames zijn die graag dat plekje willen zien, dan breng ik hen erheen. Maar altijd één voor één, opdat je het niet verraden zult, eis ik je woord van eer. En was je er eens, dan wil je telkens weer. Tussen Rotterdam en Hoek van Holland het ligt een plekje onbekend. Het is dan vrij in het mandje, omdat je daar zo heerlijk veilig bent. Tussen Rotterdam en Hoek van Holland ligt voor mij een paradijs. Ik stap de veel daar niet willen ruilen voor de genoegen van Parijs. Ja, tussen Rotterdam en Hoek van Holland, daar is voor mij een paradijs. Waar de blanke toon der duinen schittert in de zonnebloed. het artiesten met Mike Winkelman. De race heeft een Canadees. Oh, wat is dat meisje in de sas? Trace heeft een Canadees, samen in de jeep en dan voor gas. Al vindt zij dat Engels lang niet mis is, wil ze dolgraag weten wat de kist is. Trace heeft een Canadees, oh wat is dat meisje in de sas. meisje in de sas. Trace heeft een Canadees, samen in de jeep en dan voor gas. Al zei dat Engels lang niet mis is, wil ze dolgraag weten wat de kist is. stralen in de maneschijn van de Libische woestijn. Dans met Tante Vie, met oom Louis. 1, 2, hup, de Chester 3. Hij doet het plastisch, eenmaal huts en eenmaal fluts. Zij swingt elastisch en ze roepen samen chest nuts. Tante Vie die danst de chestnut 3 samen met mijn hup, de chestnut tree. die danste Chester drie, samen met mijn oom Louis. Met een zenuwscheut in elke knie. 1, 2, hup, de Chester drie, Als kamelen in de maneschijn van de Libische woestijn. Dans met tante Vie met oom Louis. 1, 2, hup, de Chester drie. Hij doet het plastisch, eenmaal huts en eenmaal fluts. Zij swingt elastisch samen chestnuts. Tante Piet die danste Chestertree. Samen met mijn oom Louis. Met een zenuwscheut in elke knie. Even hap de chestnutree. At the dance, I was in a trance. Eleventh Saturday night. In my arms I held a world of charms, 11.30 Saturday night. At eight my fate had just begun, it grew quite late before love had won. Oh, can't you see? She's accepted me. 11.30 Saturday night. Hier is Roland. Roland Vonk van Radio Rijmond. Dan zal ik eens wat zeggen. Ouderen en mensen met gewoon een zekere historische belangstelling worden voor mijn gevoel maar matig bediend in de Nederlandse media. Dat is toch wel een beetje erg, vindt u niet? Elk radiostation verdient een Mike Winkelman. Iemand met liefde voor en kennis van ouder repertoire. Iemand die ervoor zorgt dat vergeten artiesten niet helemaal vergeten worden. Die met veel liefde oude artiesten aan de vergetelheid probeert te ontrukken. Veel plezier. Vergeten artiesten met Mike Winkelman. Uit het archief van Kees Corbijn op www.vergetenartiesten.nl. Een onweersnacht met jou, met wolken zwart en grauw. Wij met z'n twee in de zevende hemel. Het was na die zomerdag, toen kwam die donderslag. Wij met z'n twee in de zevende hemel. Dat waren uren Waar elke flits het wonder voort liet duren. Geluk kon komen, toen moest de regen op ons steentje neer bleef stromen. Een onweersnacht met jou, met wolken zwart en grauw. Wij met z'n twee in de zevende hemel was na die zomerdag. Toen kwam die donderslag, hij met zijn twee in de zevende hemel. Twee tijntjes in een groene bij. Eén was van jou en één van mij. Tot dat moment waren we vreemden voor elkaar. Maar door dat noodweer in een zucht vloog er een teentje hoog in de lucht. En voor een mens in nood sta je natuurlijk klaar. Een onweersnacht met jou, met wolken zwart en grauw. Wij met z'n twee in de zevende hemel. Was na die zomerdag, toen kwam die donderslag. Wij met z'n twee in de zevende hemel dat waren uren. Waar elke bliksemflits het wonder liep duren. Geluk kon komen, toen moest de regen op ons steentje neer stromen. Een onweersnacht met jou, met wolken zwart en grauw wij met z'n twee in de zevende hemel. Het was na die zomerdag, toen kwam die donderslag. Wij met z'n twee in de zevende hemel. Dames en heren, dit is het einde van onze uitzending. Wij zeggen goodbye en au revoir tot de volgende keer. Thank you. Duizend oren horen s'avonds het sympathieke nacht. In den eter door de afro na de zending uitgebracht. Weinigen slechts denken even aan de waarde van zo'n woord. Stemmen af Berlijn of Londen hebben het al zo vaak gehoord. Goede nacht en wel te rusten. Wel te rusten, goede nacht. Daar haar dagtaak is volbracht. Goede nacht en wel te rusten. Luisteraars slapen nu. te restan Without rest. U heeft kunnen luisteren naar Vergeten Artiesten, waar muziek van toen en radio van toen voorbij kwam. Samenstelling, presentatie en techniek Mike Winkelman. Te beluisteren via www.vergetenartiesten.nl. Woorden houden op waar muziek begint. once again. Till then, Toodaloo, his kiss for you. Before you go, let me take the time to say I love you so. And it was a lovely day, Toodaloo. Soon the Sandman will call on you. Nighty night, sleep tight, glue. baby don't care for furs and laces. My baby don't care for high top laces. My baby don't care for rings or other expensive things. She's sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. Cause I got happy, snubby, happy, snubby feet.